2 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De informatievoorziening rondom de mogelijke burgerdoden... na Nederlands bombardement in Irak had beter gemoeten. Dat is de uitkomst van het debat over de kwestie in de Tweede Kamer. Premier Rutte heeft erkend dat er in een brief over het bombardement in 2015 een fout stond. In de brief werd gesuggereerd dat er geen burgerdoden waren... terwijl die er later wel bleken te zijn... Verder zei Rutte dat de kwestie geen rol heeft gespeeld in het besluit om de missie in Syrië en Irak te verlengen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar de luchtaanval. De SP vindt dat de waarheid nog steeds niet boven water is en diende een motie van wantrouwen in. Deze kreeg geen meerderheid. De rechtspraak neemt maatregelen om de lange wachttijden weg te werken. Momenteel is er een achterstand van zo'n 100.000 zaken. Om die weg te werken worden de komende jaren flexibele juristen ingezet. Ook mogen juristen die nu al als advocaat voor de overheid werken... straks als invaller worden ingezet. Verder wordt er bij simpelere zaken direct uitspraak gedaan. Alle rechtbanken hebben inmiddels met het plan ingestemd. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de begroting voor volgend jaar aangepast... na protest van zo'n 200 boeren. Die kwamen met ruim 150 trekkers naar het waterschapsgebouw in Apeldoorn... Ze zijn boos over de voorgenomen belastingverhoging van ongeveer 10 procent. Volgens het waterschap is de verhoging nodig na een uitspraak van de Hoge Raad. Toch is nu besloten de verhoging deels terug te draaien. Het verschil betaalt het waterschap volgend jaar uit eigen zak. In de Champions League heeft Ajax goede zaken gedaan door uit te winnen bij Lille. In Frankrijk werd het 2-0 dankzij doelpunten van Sieg en Promes. Eerder op de avond speelden in groep H Valencia en Chelsea met 2-2 gelijk. Daardoor staat Ajax nu eerste in de groep. Het weer, van tijd tot tijd regen. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Morgen begint regenachtig. In de loop van de dag wordt het vanuit het noorden droog en wat koeler. In het zuiden blijft het tot in de avond grijs en regenachtig. Vanaf vrijdag droger en wat kouder.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 subject to my status. I know I'm misbehaving. Been wrapped up in your page. done. Una capocca picchita va bene, si tu la parla piezza americano, quando si fa la mona sotto la luna, come da bene in cave di I love you.